Het was even na half zeven op een zomerdag. Stilte is mijmerend over het leven, liggend in het gras, zalig zo. Zonjes van het heden, kansen in het verschiet. Het raakt me niet, zomaar liggen in het gras. Op een mooie zomerdag. Er zijn zoveel wegen, langs ik ben gedreven zonder een of ander doel. zonder taal of teken komen wolken langs gedreven, vliet het met een feilloos gevoel. Een vorm verandert gedragen als was ik niet mezelf. Als een kind zo blij, volkomen vrij, in slaap gesust door vredige rust, voel ik in mezelf geen enkele lust. Terug te gaan naar het jachtig bestaan, gehoorzaam te zijn aan vadertje tijd, liever blijven hier in onweer. slaap gesust door vredige rust als een kind zo blij, volkomen vrij. Nu verblijf ik hier in onwetendheid. Kouwend op het sprietje, het voelt hier wel goed. Lekker gebieden van de warme zonnegloed, was even na zomerdag, stilte is om me heen. overgeven, liggend in het gras, zalig zo heel alleen. Dingen van het verleden, de zonjes van het heden dansen in het verschiet. Het raakt me niet zomaar liggend in het gras. Op een mooie zomer.